Dijkers met het NOS Journaal. De aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël gaat over enkele uren in. Om 6 uur Nederlandse tijd is afgesproken om vier dagen de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte zal er elke dag 130.000 liter diesel en vier vrachtwagens met gas naar Gaza gaan. Ook laat Hamas Israëlische gijzelaars vrij en laat Israël in ruil ook Palestijnen vrij. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim duizend mensen gisteravond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. Het was even onrustig tussen de actievoerders en tegendemonstranten... maar het kwam niet tot een confrontatie. In Amsterdam organiseerde een krakersbeweging de demonstratie. Op de Dam verzamelden zich zo'n 2000 demonstranten. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven om ruim 900 miljoen euro aan herstelgelden uit te betalen aan Hongarije. Het geld is bedoeld om EU-lidstaten te ondersteunen in de energiecrisis... die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Ook moeten de lidstaten met het geld sneller van fossiele brandstoffen af kunnen stappen. De EU besloot vorig jaar om de 20 miljard die naar Hongarije zou gaan tegen te houden... omdat het land onvoldoende deed om de rechtsstaat te verbeteren. Nu de commissie een positief advies heeft gegeven over een deel van dat geld... moeten de lidstaten het besluit nog wel goedkeuren. Het weer buien met ook mogelijk hagel en onweer.